4 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn raketten neergekomen in de zwaar beveiligde groene zone. Zouden twee of drie inslagen zijn geteld in de wijk waar veel ambassades en overheidsgebouwen staan. Er lijken geen slachtoffers te zijn. En wie achter de aanval zit is niet duidelijk. In de groene zone staat ook de Amerikaanse ambassade... die vorige week nog werd belaagd door pro-Iraanse demonstranten. Na de liquidatie door Amerika van de Iraanse generaal Soleimani... liepen de spanningen in de regio op. Het is de Amerikaanse regering niet gelukt om het congres te overtuigen van de noodzaak om de Iraanse generaal te liquideren. Volgens de regering Trump was er een serieuze dreiging die de aanval rechtvaardigde. Het congres is in besloten bijeenkomsten bijgepraat door de regering en militaire adviseurs. Na afloop zeiden de democraten en enkele republikeinen dat ze geen overtuigend bewijs hebben gehoord. De democraten willen vandaag een wet in stemming brengen die de militaire bevoegdheden van de president inperken. Canada verwacht een grote rol te krijgen in het onderzoek naar het neerstorten van een Oekraïns passagierstoestel gisteren bij de Iraanse hoofdstad Teheran. Aan boord waren 176 mensen, onder wie 63 Canadezen. Alle inzittenden kwamen om het leven. Waardoor het toestel neerstortte is nog onduidelijk. Volgens Iran waren er technische problemen. De stap terug in de koninklijke familie door de Britse prins Harry en Meghan... leidt tot veel rumoer in de Britse media. Het echtpaar wil een ander leven leiden en financieel onafhankelijk worden. Volgens de BBC is de aankondiging niet overlegd met de rest van het Koningshuis. Buckingham Palace zou teleurgesteld zijn. De royalty-verslaggever van de BBC zegt dat die term zelden wordt gebruikt... en dat onderstreept de grote kloof binnen de familie. The Guardian spreekt van een uniek en onconventioneel pad dat het paar opgaat. De Britse tabloids hebben het over een oorlogsverklaring. Het weer, vandaag blijft het bewolkt en regenachtig. Het waait stevig en het is erg zacht, maximaal 12 graden.